Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Brussel is opnieuw een schietpartij geweest. Bij de schietpartij in de buurt van een metrostation kwam één persoon om het leven. De daders zijn gevlucht. Vorige week waren er ook al meerdere schietincidenten in de buurt van hetzelfde metrostation. Daarbij viel ook een dode. Of er een verband is tussen het incident van vanavond en de eerdere schietpartijen... die gelinkt worden aan drugshandel, is nog niet bekend. Amerika ziet geen plek voor de Europese landen bij de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. President Trump zei deze week dat wat hem betreft die onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland snel moeten beginnen, maar benoemde toen niet of Europa daar een rol in zou spelen. Europese landen reageerden daar toen al bezorgd op. Zij dringen er juist op aan om hen wel te betrekken. Op een treinstation in India zijn zeker 15 mensen omgekomen door verdrukking. Onder de doden zijn drie kinderen. Op het station van de hoofdstad New Delhi stonden duizenden reizigers te wachten... op een trein die naar het noorden van het land ging voor een groot religieus feest. Volgens een Indiase nieuwszender ontstond er chaos... doordat er twee treinen vertraging hadden en niet iedereen meer mee kon. Een nieuwe Chinese animatiefilm heeft in twee weken tijd zo'n 200 miljoen mensen naar de bioscoop getrokken. Het is daarmee de meest succesvolle Chinese film... en de succesvolste niet-Engelstalige film ooit. Het gaat om Nesna 2, een film over een kleine jongen met superkrachten... die het opneemt tegen het kwaad. De film is ook de duurste Chinese animatiefilm die ooit is gemaakt... met een budget van een slordige 76 miljoen euro. De film is nog niet in Nederland te zien. Of dat ooit gaat gebeuren is nog niet bekend. Het weer. Vannacht gaat het in het zuiden licht sneeuwen. Op sommige plekken kan het daardoor ook glad worden. Het gaat verder licht vriezen.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 What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay, I thought you were my friend. us who wrote the bill. Please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's wondrous maze. Said Robin Hood to Little John, there must be other ways. precious and torn control a very precious fiddle. Said knife and fork to sausage roll, it's cookie in the middle.